Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Kerkrade zijn vanavond vele tientallen mensen bij elkaar gekomen... bij de speeltuin waar de 9-jarige Gino afgelopen woensdag verdween. Ze legden bloemen neer en zochten troost bij elkaar. Ook familieleden van Gino waren aanwezig en bedankten de mensen voor hun steun. Woensdag is er een stille tocht voor de overleden jongen. Het lichaam van Gino werd vanochtend gevonden in Geleen, zo'n 25 kilometer van Kerkrade... Een 22-jarige man uit Geleen zit vast op verdenking van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van Gino. Hij heeft de politie de plek aangewezen waar het lichaam van de jongen lag. Meer dan 40 KLM-toestellen zijn vanavond leeg naar Schiphol gevlogen vanuit Europese bestemmingen. De luchtvaartmaatschappij besloot aan het eind van de middag veel minder passagiers vanuit Europa naar Amsterdam te vliegen. Reden was dat op Schiphol veel reizigers waren gestrand doordat KLM-vluchten al waren vertraagd of geannuleerd. Dat had te maken met de aanhoudende drukte op de luchthaven... maar ook doordat toestellen niet konden landen of vertrekken... door een ongunstige windrichting en door baanonderhoud. Oekraïne heeft bevestigd dat een Nederlandse vrijwilliger die meevocht tegen de Russen is omgekomen. De dood van deze Ron Vogelaar werd op 9 mei al gemeld door zijn familie... maar toen niet bevestigd door de autoriteiten. Voor zover bekend is Vogelaar de enige Nederlandse strijder die in Oekraïne is omgekomen. Jean-Julien Royer heeft op Roland Garros zijn vierde Grand Slam titel gewonnen in het dubbelspel. Het Marcelo Arevalo versloeg de 40-jarige tennisser van Curaçao... de ogenschijnlijk sterkere Ivan Dodik en Austin Krajicek met 6-7, 7-6 en 6-3. Ze overleefden drie matchpoints en tien breakpoints.